stress Eh, IAS met solo en dat alles hier op CFM Zandvoort. Tijdens de Euro Breakdown, de hitlijst van Europa. Leuk dat je weer luistert. IAS trouwens op nummer 16 deze week. Daar blijft hij zitten. Vorige week was hij namelijk ook al op die 16e plek gekomen. En Owl nou City daarvoor, Umbrella Beach. En die was net als vorige week blijven zitten. Deze week dus op de 17e plek. Zes weken staan ze erin, Owl City. IAS met solo al een beetje meer, 7. Lady Gaga met Alejandro, die staat er wel wat minder in. Vier weken staat zij er pas in.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 Stephanie Joanna Angelina Germanotta. En wij kennen haar weer beter als eh, Lady Gaga. Met Alejandro kwam ze nu voorbij. Vier weken in de lijst van Europa van 26 omhoog naar plek 15. De enige echte Nederlandse top 40, daar vijf nieuwe binnenkomers. Op 39, zo bizar. David DJ featuring Joni. Clap Your Hands van Sia komt binnen op 37. En Waka Waka, This Is Time for Africa, Shakira, nieuw win op 29. California Girls, Kate Perry, nieuw binnen op 25. Lady Gaga in de tweede week omhoog van 19 naar 10. En dat dus met uh, Alejandro. A capella van Calise gaat één plekje omhoog in haar vijfde week. Break Your Heart van Tyre Cruise featuring Ludacris gaat van 11 naar 8 en dat alles in de zesde week. Telefoon Lady Gaga en Beyoncé. Vorige week nog op 8, deze week een plekje omhoog naar 7. 18 weken lang alweer in de lijst. Train, Hey Soul Sister, 16 weken in de lijst, zakt één plek naar beneden. Heartbreak Warfare, John Mayer zak van 3 naar 5. Memories van David Guetta featuring Kid Cudi, 16 weken lang in de lijst en blijft staan op die vierde plek. Op 3 helemaal nieuw winnen, schouder aan schouder, Marco Borsato en Guus Meeuwers. Nothing on You, B.O.B. featuring Bruno Mars, 11 weken in de lijst blijft zitten op die tweede plek. En Alora dan Stroma E, in Nederland nog steeds de beste plaat. Vijf weken staan ze nu in de lijst, waarvan ze vier weken de hoogste positie hebben bekleed. We gaan verder met de lijst van Europa. En dat doen we met een dame die eh, nieuw binnenkwam in de Nederlandse top 40. En ondertussen alweer drie weken lang in de lijst van Europa staat. Vorige week stond ze nog op 20. Deze week gaat ze zeven plaatsen omhoog. Ik heb het over Shakira met Waka Waka.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 Africa. for Africa.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 thinking that far. You know what I mean? Forever, forever. So we living life like a video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 mind. Leave them off the kin race, neither space nor time. So when the director yells cut, I'll be fine. I'm forever young. Forever young.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 Popping out of Porsches, popping up on Forbes list, gorgeous. Hold up, niggas started lost it. They be talking bullshit. I be talking more shit, they nauseous. Hold up, I'll be here forever. You know I'm on my fall shit. I ain't with foreclosure. I will never forfeit. Less than four bars. Google bring the chorus in. Did you get the picture yet? I'm painting you a portrait of young. I wanna be JC Young Forever. Elf weken lang weer in de lijst van Europa. Hij leeft al vier plekken in. Vorige week nog op 8 terug te vinden. Deze week op 12. Op nummer 20, 6 plaatsen verlies, 12 weken in de lijst. B.O.B. Nothing On You. Timbaland featuring Justin Timberlake, Carry Out. 3 weken in de lijst, drie plaatsen omhoog van 22 naar 19. Duwt daarmee uh, eh, omhoog van 19 naar 18 Keisha, Your Love Is My Drug. Vijf weken staat zij nu in de lijst. Old City Umbrella Beach is de eerste van de vier zittenblijvers op 17, eh, zes weken in de lijst. Zeven weken in de lijst, uh, Ias met Solo, meteen de tweede van de vier zittenblijvers op 16. 26 is de volledige Gaga, Alejandro gaat 11 plaatsen omhoog in de vierde week. Cheryl Cole, Parachute, levert één plek in, zak van 13 naar 14 in de achtste week. Shakira, Waka Waka, nu drie weken in de lijst en alweer omhoog van 20 naar 13. Jay-Z Young Forever. El in lijst van a 8 zakt die naar 12. Ook verlies is er voor Adam Lambert. What do you want for me? 11 weken lijst. Vorige week nog op 5. Deze week terug te vinden op plek 11. Verlies ook voor Alicia Keys. Empire State of Mind Part 2 stond vorige week nog op nummer 6. Deze week terug te vinden op nummer 10. Ondertussen trouwens alweer 10 weken in de lijst. Deze Alicia Keys. En dit is degene die vorige week op 10 stond. En deze week 1 plek omhoog gaat. 6 weken in de lijst. Rio. Tune to... the rhythm of love. Open your eyes. nummer deze week in handen van Rio One Heart. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag begonnen we met veel bewolking, maar in loop van de middag eh, klaarde het steeds verder op. En de rest van de dag zullen er flinke periodes met zon zijn. Blijft de rest van de dag ook droog in onze regio. De wind waait uit het eh, westen en is aan zee zelfs een beetje eh, vrij krachtig. Vanavond en de komende nacht zijn er wel weer flinke opklaringen. En bij een zwakke tot matige naar zuid draaiende wind daalt de temperatuur dan naar ongeveer 8 graden. Morgen beginnen we de dag met flinke periodes met zon. Geleidelijk neemt de wolking toe en tegen de avond gaat het in onze regio regenen. De wind waait uit zuiden en is overwegend matig van kracht. De temperatuur die stijgt naar een maximale 19 graden. Zaterdag op zondag is het dan eh, erg bewolkt en valt er enige tijd wat regen. Later krijgt de regen zelfs een eh, flink buiig karakter. Zondag vallen er regelmatig enkele buien en daarbij kan het zelfs tot onweer komen. Tussen de buien door schijnt gelukkig ook nog een beetje het zonnetje. En dat is wel lekker als je naar de voorjaarsmarkt wil natuurlijk eh, zondag. Wacht even totdat het droog wordt, want de zon komt er echt wel een keer tussendoor. De wind waait uit het westen naar eh, westen tot noordwesten, matig van kracht. De temperatuur die blijft steken bij een magere 15 graden. Zondag op maandag weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er is nog een eh, kleine kans op een buitje. Het koelt af naar een graadje of 10. Dam. En we zijn op weg naar de nummer 1 van Europa. Wie dat is, dat hoor je even voor de klok van 5 uur. Eerst nog voorbij de nummer 8. Die is in handen van Ina deze week. op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. I don't make agreements, just like a gypsy. And I won't back down cause life's already bit me. I won't cry, I'm too young to die if you won't quit me. Cause I'm a gypsy. And I say, hey fool if you say no. Ain't it just the way life goes? People fear what they don't know. Come on for the ride, oh yeah. Come on for the ride, ooh. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made a it's like a gypsy. And I won't back life's already me. I won't to you gon' quit Cause I'm a gypsy.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 plek 9 weer een plek winst. In week 9 weer een plek winst voor de Grammar van Why Don't You? Van 7 gaan ze omhoog naar 6. De Shakira met Gypsy, die uh, helpt denk ik het meeste van de top 10 deze week. Vorige week stond ze namelijk nog op nummer 3. Deze week zak ze naar de zevende plek alweer. 9 weken in de lijst. Nou? Tonight I'm not myself. Dat kan alleen maar Christina Aguilera zijn.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 Sinclair, the lovely Sahara. That's right. <laughs> Ladies, let's make love on the dance floor. Yo! I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body. Substitute to the type suit me That by her natural beauty Woo!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 Sinclair samen met Shahara I Wanna. Vijf weken geleden kwamen ze in de lijst van Europa. En vorige week stonden ze op 11 en deze week zelfs alweer op nummer 4. Voordat we top 3 ingaan... heb ik nog een blokje shownieuws klaar liggen. Alicia Keys is in verwachting van haar eerste kind. daarmee houdt het goede nieuws nog eens op voor deze 29-jarige zangeres. Keys stapt namelijk later dit jaar in het huwelijksbootje... Aanstaande vader en echtgenoot is producer Swish Beats. Wanneer Kies eh, haar eerste kindje op de wereld zit is uh, niet bekendgemaakt. Wel liet de woordvoerder los dat eh, Kies en Swish Beats elkaar nog dit jaar eeuwig trouw zullen gaan beloven. En dat alles tijdens een privé-ceremonie. En onder het motto de Soap Must Go On. Cheryl Cole, Ashley Cole, Will I Am, Fergie. Het is één grote soap aan het worden. Cheryl Cole vraagt nu geen geld van haar toekomstige ex-man eh, Ashley Cole. Ze heeft haar zin gezet op een scheiding zonder ruzie. De 26-jarige zangeres wil graag doorgaan met haar leven en vindt het belangrijker dat haar overspellige ex eh, zich volledig kan gaan concentreren op het WK voetbal in Zuid-Afrika. De scheiding is in eh, gang gezet en moet afgerond zijn voor 12 juni, de dag dat Engeland zijn eerste wedstrijd speelt op het WK. Op de scheidingspapieren staat onredelijk gedrag genoteerd als reden om het huwelijk te beëindigen voetballer Ashley Cole bedroog eh, Shell namelijk meerdere malen. We zijn op weg naar de nummer 1 van Europa. Dit is de nummer 3. All the Right Moves is een nummer van de One Republic. Acht weken lang staan ze nu in de lijst van Europa. Ze gaan van 4 naar 3. Sometimes I feel crown to your cuticles. You held out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 Keen samen met Keen Stop for a Minute. Zeven weken staan ze nu in de lijst van Europa. Vorige week stonden ze op 2 en ook deze week staan ze op nummer 2. Dan hebben we nog één zitten blijven te gaan. Inderdaad, Stromae is nog steeds de beste plaat in Europa. Altijd zo mooi, hij kondigt hem altijd zelf aan. Hoe heet die plaat ook weer? Allora dans. Yeah.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 alone.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 Al wekenlang stroomde er olie uit het lek op 1500 meter diepte. Dat gat ontstond na een explosie op een boorplatform van BP. De oliemaatschappij is naar schatting al bijna een miljard dollar kwijt aan schoonmaakwerkzaamheden en aan de operatie om het lek te dichten. Dierenpark Emmen heeft bij de gemeente aangeklopt voor financiële steun. De bezoekersaantallen vallen al 2,5 jaar tegen. Volgens de directie van Dierenpark Emmen komt dat door het matige weer en de economische crisis. Het park denkt minstens 2 miljoen euro van de gemeente nodig te hebben. Het college van burgemeester en wethouders laat de financiële situatie van het dierenpark in kaart brengen. De gemeenteraad van Emmen beslist uiteindelijk of er geld wordt uitgetrokken. Voetbalclub Willem II is voorlopig van de ondergang gered. Het college van BMW van Tilburg heeft besloten de club met terugwerkende kracht een huurverlaging van 2,4 miljoen euro te geven voor het stadion. De club kampt met een miljoenenschuld. De kosten en de salarissen van deze maand en volgende maand konden niet meer betaald worden. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met huurverlaging voor Willem II. De raad vergadert daar maandag over. Dan het weer, vanavond overal helder. Morgen eerst zon, later toenemende bewolking en regen. Het wordt dan 18 graden aan zee tot 20 landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. 違う違う違う。